Er zijn geen aanwijzingen dat er mensen vermist zijn... maar om hier zeker van te zijn zetten ze speurhonden in... Ondertussen wordt er geprobeerd om alle geëvacueerde bewoners snel onderdak te geven, zegt de woonstichting. We zijn op dit moment druk bezig om ervoor te zorgen dat iedereen vanavond eh, een maaltijd heeft, een dak boven zijn hoofd heeft. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige mensen zullen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden. Dat heeft soms ook de voorkeur. En als dat niet lukt, dan zijn wij eh, eh, bezig om daar alternatieven voor te eh, regelen. Vanmorgen ging het mis tijdens werkzaamheden in de flat. Er werd een gasleiding geraakt. Bewoners werden daarna uit huis gehaald. En vlak daarna waren er dus twee explosies. D66 had het grensoverschrijdende gedrag binnen de partij eerder moeten aanpakken, zei partijleider Kaag vanmiddag over de MeToo-affaire van het opgestapte partijlid Frans van Drimmelen. Die zou een vrouwelijke medewerker hebben bedreigd, gestalkt en gechanteerd. Kaag zei ook dat ze zich graag eerder had willen uitspreken over de zaak... maar dat het bestuur daar eerst een besluit over moest nemen. Ik besef dat veel mensen eerder van mij hadden willen horen. Het wachten was verre van ideaal. Ook voor mij. D66 deed al eerder onderzoek naar de zaak, maar bracht dit niet naar buiten. Drie Nederlanders zijn opgepakt in een mega Het gaat om drie twintigers uit Den Bosch en Schiedam. Ook in België en Duitsland zijn tientallen verdachten gearresteerd. Het heeft allemaal te maken met een grote drugszwangst vorig jaar in de havens van Antwerpen en Hamburg. Feyenoord trekt de stekker uit de bouw van een nieuw stadion, maakte de club zojuist bekend. Er is altijd gezegd binnen het stadiondossier dat de club graag een nieuw stadion zou willen. En als de club daar financieel op vooruit gaat, als dat eh, gebouwd kan worden met een vaste prijs en passende financiering. Dat is op dit moment niet het geval. Eind vorig jaar bleek al dat de kosten hoger uitvielen dan dat ze hadden verwacht. Ook is een deel van de Feyenoord-aanhang fel tegen het nieuwe stadion. Voorlopig blijven ze voetballen in de Kuip. Het weer, veel plekken zonnig, op de meeste plekken een graad of 16.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 Je hebt daar ongeveer 25 minuten verdraging door een ongeluk in de Zeeburgtunnel. Maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Op de A10 bij Slotervaart aan de westkant van de stad ook 10 minuten oponthoud richting Den Haag. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden heb je een kwartier verdraging door een vrachtwagen met pech.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 De partijtop van D66 heeft excuses gemaakt voor de afhandeling van de affaire rond grensoverschrijdend gedrag van voormalig D66-prominent Van Drimmelen. Voorzitter Everhard zei dat de partij er niet in is geslaagd een veilige werkomgeving te bieden. Bij een Europese boycott van Russische olie zullen de prijzen van diesel aan de pomp nog verder stijgen. Dat verwachten economen van ING en de branche zelf. Door de boycott zal de olie en de diesel uit het Midden-Oosten moeten komen. Voormalig Heracles-speler Vloed wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeval op de A4 in november... waarbij een jongetje van vier om het leven kwam. Het onderzoek bleek dat hij veel te hard reed en onder invloed was. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder met minima rond 5 graden. Morgen wolken, zon, een stevige oostenwind en 13 tot 18 graden. Take me the world and back Oh, that's something that I'm wondering Where I'm going when my story ends Doesn't even matter anyway Focusing on coping with the pain It was only getting older by the day It was only getting older Love, oh, It eh. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. this with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these no, unless it's with you. feet, Dance, dance, dance, dance, dance, feet. so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you I not wanna dance another beat, no Unless it's with you Het ritme van Zandvoort.